Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Blokhuis blijft erbij dat 200 miljoen euro voldoende is... om daklozen aan een eigen huis met begeleiding te helpen. Volgens het leger des Heils zou het twee keer zoveel moeten zijn... maar Blokhuis zei in het tv-programma Op1 dat hij daar niet in meegaat. Volgens hem zeggen de gemeenten dat bijna de helft van alle daklozen in staat is... om zelfstandig te wonen zonder begeleiding of met een klein beetje hulp... Dat zou bovendien goedkoper zijn dan onderbrengen in de opvang. De Britse premier Johnson gaat maandag weer aan het werk, schrijft de Britse krant The Telegraph. Hij zou zijn medewerkers hebben gevraagd om vergaderingen te plannen met zijn ministers, zodat ze hem kunnen bijpraten over alles wat er speelt. Johnson werd eind maart positief getest op corona en lag drie dagen op de IC. Daar kreeg hij zuurstof toegediend, maar hij zou niet zijn beademd. Volgens The Telegraph wordt in de regeringskringen uitgekeken naar de terugkeer van Johnson... in de hoop dat hij de Britse economie zonder al te veel schade uit de coronacrisis kan leiden. De uitstoot van broeikasgassen daalt flink, zeggen energie-experts tegen de NOS. Niet alleen door de coronamaatregelen, waardoor er minder verkeer rijdt... maar ook door een recordopbrengst van zonne- en windenergie. Daarbij komt ook nog de huidige lage gasprijs... waardoor kolencentrales zeer weinig produceren. Er belanden steeds meer mondkapjes en plastic handschoenen in het riool. En de waterzuivering heeft daar last van, zei minister van Nieuwenhuizen op tv bij Jinek. De hulpmiddelen worden blijkbaar door de wc gespoeld... en van Nieuwenhuizen vraagt iedereen om daarmee op te houden. Door de mondkapjes en handschoenen loopt de zuiveringsapparatuur vast... en ook vormen ze een gezondheidsrisico voor de werknemers van de zuiveringsbedrijven. Het weer. Het is vannacht droog. Minima tussen 7 en 9 graden. Overdag veel zon met wat sluierwolken. Later op de dag wordt de bewolking in het noorden dikker.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 is me. uit de jaren 80, 90 en de grootste hits van nu op ZFM. I go walking down the street See your face in every single person That I meet I remember all your words shine bright like a diamond.